Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zijn bij een inspectie nog eens vijf gaslekken ontdekt. Netbeheerder Liander heeft de lekken inmiddels gerepareerd. Donderdagavond raakten een vader en zijn dochter gewond bij een gasexplosie in hun huis. Het gas had zich opgehoopt in de meterkast. Eerder die dag was buiten bij het huis een gaslek gerepareerd. De ontploffing leidde tot grote ongerustheid in de Arnhemse wijk. Daarop deed Liander metingen, waarbij de vijf nieuwe lekken werden ontdekt. Hoe die zijn ontstaan is nog een raadsel. Een onafhankelijk gasbedrijf doet samen met de politie onderzoek. Een enorme kettingbotsing in de dichte mist heeft de afgelopen avond in Duitsland drie levens geëist. Net over de grens bij Enschede botsten 52 auto's op elkaar. Dat gebeurde op de A31 tussen Hik en Gronau. Behalve drie doden zijn er 35 gewonden, van wie 14 ernstig. Het is nog niet bekend of er ook Nederlanders bij zijn. Drie gewonden zijn naar een ziekenhuis in Enschede gebracht waar ze bij de EHBO zijn behandeld. In het ziekenhuis waren acht operatiekamers gereed gemaakt, maar de Duitse hulpdiensten brachten de meeste gewonden naar Münster. Het opruimen van de auto's op de A31 duurt tot in de ochtend. In Tunesië hebben de drie partijen die samen willen gaan regeren de belangrijkste functies verdeeld. Premier wordt Hamadi Jebeli van de islamitische Ennahda-partij, die bij de verkiezingen verreweg de grootste werd. Onder zijn leiding wordt komend jaar een nieuwe grondwet opgesteld, waarna opnieuw verkiezingen volgen. De Ennahda-partij werkt samen met twee seculiere partijen die de president en de parlementsvoorzitter leveren. Opmerkelijk is dat de echte leider van Ennahda, Ganushi, geen formele functie krijgt. Mogelijk wil hij, als de grondwet is veranderd, meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het weer in bijna het hele land mist, met soms minder dan 50 meter zicht. De minimumtemperaturen komen uit tussen de 1 en 5 graden. De ochtend begint grijs en mistig, maar later breekt de zon door.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 never let her slip away Really only met about a week ago It doesn't seem to matter to my heart I know that I love her I'm hoping that it never Do you remember that day you fell out of my window?